van stallen onderweg. Gegevens over het aantal dieren, welke dieren en hoeveel uitstoot het bedrijf heeft. De gegevens zijn afkomstig van openbare milieuvergunningen. De Partij voor de Dieren vindt de applicatie nuttig omdat mensen steeds minder zouden weten van veehouderij en platteland.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 Zo'n 400 mensen betogen tegen de Libische leider Gaddafi. Troepen die trouw aan hem zijn schieten in de lucht... Volgens de EU heeft het regime geen enkele controle meer over de olieindustrie. De velden zijn in handen van tegenstanders. Voor het eerst in dagen is uit de oostelijke havenstad Tobruk vandaag weer een volle olietanker uitgevaren. In dat gebied heeft Gaddafi geen macht meer. Jongeren daar maken zich op voor een mars naar Tripoli om Gaddafi ten val te brengen. Volgens hulpverleners is het in het oostelijke deel van Libië binnen een paar weken een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Door de volksopstand ligt de toevoer van nieuwe voorraden stil landen van de EU zijn het in Brussel eens geworden over sancties tegen Libië. komt een wapenembargo en de Libische leiders worden niet meer toegelaten in EU-landen. Ook worden hun banktegoeden in Europa bevroren. De VN-veiligheidsraad kondigde in het weekend vergelijkbare sancties aan. Leraren moeten beter worden opgeleid omdat ze een cruciale rol spelen in het verbeteren van leerprestaties. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Van Wijsterveld. Nieuwe leraren moeten het masterniveau halen en anderen moeten worden bijgeschoold zodat ze ook op dat niveau komen. Het opleidingsniveau van leraren in Nederland daalt, terwijl het internationaal juist hoger wordt. Minister Van Bijsterveld is blij met het advies. Het onderschrijft volgens haar de ambities van het kabinet en de noodzaak tot verbetering van het voortgezet onderwijs. PVV-leider Wilders noemt het manifest van de linkse partijen tegen de kabinetsbezuinigingen list en bedrog. Vanochtend presenteerden PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de vakcentrale FNV een manifest waarin staat dat het niet aanvaardbaar is dat de rekening...